Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Een van de ziekenhuizen in de Gazastrook dreigt gebombardeerd te worden. Israël denkt dat Hamas bunkers onder die ziekenhuizen als schuilplaatsen gebruikt. Een hulporganisatie zegt dat ze nu gewaarschuwd zijn door het Israëlische leger... en de boel meteen ontruimd moet worden. Deze CNN-verslaggever vraagt zich af hoe Israël het wil aanpakken zonder al te veel burgerslachtoffers te maken. Israël keeps saying, look, we're doing these targeted uh, attacks on uh, Hamas um, areas, Hamas buildings, uh, Hamas controlled, where they may have some of their their weaponry, but there's so many civilians that are being killed. How does Israel go forward to try and keep the civilians safe, telling them move from the north to the south, but then the south is also getting bombed? Ja, ze vertelt dat inwoners al vaker is gezegd naar het zuiden van de Gazastrook te gaan, maar dat er ook daar bommen vallen. In een schip voor de kust van Engeland is dik 130 kilo kook gevonden. Het spul was waarschijnlijk bedoeld voor Nederland. Het schip kwam vanuit Panama en was met een lading bananen onderweg hier naartoe. De drugs zaten in vier grote weekendtassen verstopt. In het Brabantse Waspik is vannacht ingegrepen bij een illegale rave. In een leegstaande loods stonden er honderden mensen te feesten. Toen de organisatie de muziek niet uit wilde zetten en er zwaar vuurwerk werd gegooid... kwam de ME erbij en werd het feest gestopt. En Taylor Swift heeft het Spotify-record gebroken van meeste streams in één dag. Het komt allemaal doordat ze haar album 1989 opnieuw heeft uitgebracht. En deze plaat pakte de meeste streams. Slat en ze noemt het zelf een false track. Oftewel een track uit de kluis die niet op de eerste versie van 1989 stond. Volgens cijfers van Spotify heeft Swift ook het record gebroken van de meeste albumstreams in één dag. En dan nog het weer. Alleen langs de kust nog wat buitjes.